Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Reisorganisatie TUI heeft een klein aantal Nederlandse vakantiegangers... in delen van Portugal, waar code oranje geldt meldt het ANP. Vanwege een plaatselijke stijging van het aantal coronabesmettingen in Porto en Lissabon geldt daar sinds 1 juli een negatief reisadvies. Reizigers die zowel de vliegreis als overnachtingen hebben geboekt bij TUI worden door de organisatie geholpen bij de terugkeer naar Nederland. Mensen met een campingvlucht zijn zelf verantwoordelijk voor hun terugreis. Het bureau kredietregistratie krijgt een boete van 830.000 euro van de autoriteit persoonsgegevens. Het bureau dat schulden zoals leningen en betalingsachterstanden registreert... belemmerde volgens de privacywaakond mensen bij het opvragen van hun dossier. Wie tot een jaar geleden snel zijn documenten wilde inzien, moest betalen. Wie dat weigerde, moest bijna een maand wachten en kon zijn dossier maar één keer per jaar inzien. En dat is in strijd met de privacywetgeving. Inmiddels is inzage in alle gevallen gratis. Er loopt nog een rechtszaak over de boete. Israël wordt volgens premier Netanyahu getroffen door een tweede coronagolf. Daarom worden de beperkende maatregelen weer uitgebreid. Nachtclubs, bars, evenementenhallen en sportscholen sluiten opnieuw de deuren. Gisteren werd bekend dat ruim 30.000 mensen in Israël in quarantaine moeten. En een deel van de bruggen in Amsterdam staat op instorten, blijkt uit onderzoek. Van de 829 bruggen zijn er nu 21 volledig onderzocht. Bij 10 zijn maatregelen genomen om instorting te voorkomen. Ook veel kademuren in Amsterdam zijn er niet best aan toe. Het herstel gaat waarschijnlijk honderden miljoenen euro's kosten. Het weer wisselend bewolkt met verspreid soms pittige buien met kans op onweer. Het is 17 tot 20 graden en dan waait een stevige westenwind. In de loop van de avond en nacht wordt het vrijwel droog. Vannacht is het fris met minima tussen 7 en 12 graden. Morgen overwegend droog bij 17 tot 21 graden.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 Somebody got away. Somebody didn't get too far. Yeah, they didn't get too far. Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang them high in the street. For all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against you we'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses, singing whiskey. 2008 alweer. De film Beer for My Horses. De film wat Toby Keith zijn glansrijke filmcarrière zou moeten gaan betekenen. Maar gelukkig heeft hij bij muziek gehouden. Toby Keith dus samen met Willie Nelson en Beer for My Horses. Welkom, dit is weer de Nashville Radio Show. Twee uur lang country, bluegrass, Americana en folk. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We hebben weer een bomvolle show, dus gaan we heel snel verder. Nieuwe muziek van Kristen Granger And en True North, Bluegrass uit Amerika. En dit is She Flies With Her Own Wings. She says, come on over, we got work to do. She says, don't just stand there, there's a place for you. And you, and you, and you. Cause it's true, different points of view. More hands and eyes and hearts to make a play. flies with her own wings. She's on the lookout for better things. She's keeping her eyes on that western horizon. And when a storm is blowing, she's gonna get where she's going. In spite of bruises and bee stings, she relies on her own he says it's only thunder. Don't be frightened. The thing to watch for is the lightning. Yeah, the lightning is the thing that destroys. The thunder's just a noise. A bully with a megaphone threatens and annoys. Cause she flies with her own wings. She's on the lookout for better things She's keeping her eyes on that western horizon. And if a storm is blowing, she's gonna get where she's going. In spite of bruises and bee stings, she relies on her own wings. And up on the timberline, on a tall stand of trees, she's waiting for the sun to rise again morning new Sky shades of rose and blue She takes a breath and leaps into The currents of the wind She flies with her own wings She's on the lookout for better things She's keeping her eyes on That western horizon And if a storm is blowing She's gonna get where she's going. In spite of bruises and bee stings, she relies on her own wings. And she says, Come on over, we got work to do. voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En dat doen we met muziek vanuit Amerika. Van Texas Joe Bailey. Deze Texaan trad al vroeg op op het podium van de Texas Opry. Hij was daar iedere zaterdagavond te zien. Na in veel bands gezongen te hebben... richtte hij zijn eigen band The Sweet Leaf Junction op. Maar daarnaast treedt hij ook solo op... en het volgende nummer komt uit 2019. Dit is Prison Famous. Instagram. Nashville Radio Show. good for me won't tell me what I'm paying for. Well, the game is fixed, it's plain to see. I ain't playing no more. Lucinda Williams, haar nieuwe single You Can't Rule Me. En over nieuwe singles gesproken. Er is een hele nieuwe country supergroep geformeerd eh, tussen Adam Wakefield, Craig Wayne Boyd en Casey James. Adam en Craig komen uit The Voice en Casey deed mee aan America Idol. Toen het drietal samen op tournee ging, klikken het en het resultaat is deze band. Deze zomer komt er een EP van ze uit met onder andere dit nummer. Darkest Sky. Dit is Texas Hill. There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time It ain't long gone, it's just hard to find There's a little bit of light in the darkest sky But nothing but trouble Lies on the horizon It's gonna be a struggle There ain't no denying gotta keep on breathing. You know you're gonna make it. There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time. It ain't long gone, it's just hard to find. There's a little bit of light in the darkest sky. Something about those hearts us all together when it feels like a far cry from ever getting van deze formatie Texas Hill and Darkest Sky. En deze zomer brengen ze dus een EP uit. Ik ben echt heel benieuwd wat erop gaat staan. Want ik vind dit echt eh, ja, best redelijk traditionele countrymuziek. We, gaan volg, eh, we gaan verder met Volk uit 2018. Met Harlan is dit en What We Saw. on fire like Vegas in space. The stakes are so high, man, there's no time to waste. All the darkness surrounding punches all landing too low. Cause we stepped off the edge, got lost in from the pole it's our evolution. But I guess it depends. What We Saw. En het is tijd geworden voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het deze keer over hebben? De band waarover wij het vandaag in Legends gaan hebben... die begonnen in 1971 in de band van Linda Ronstedt. Linda zocht wat lokale muzikanten bij elkaar voor haar zomertour. En zij werden en zijn nog steeds een van de meest succesvolle countrybands aller tijden geworden. We hebben het over... The Eagles. twee muzikanten in die band van Linda Ronstadt, dat waren natuurlijk Don Henley en Glenn Fry. Henley was afkomstig van, met zijn band Stilo vanuit Texas en hij was naar Los Angeles verhuisd om daar een album op te gaan nemen samen met Kenny Rogers. Tenminste, Kenny zou dat gaan produceren. Clan Fry was afkomstig uit Michigan en vormde de band Long Branch Penny Whistle. Tijdens de tour besloten Fry en Henley om samen een band te gaan vormen en brachten Ronstedt op de hoogte van hun voornemen. Fry zei daarover, later zei Ronstedt van weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten daar Bernie Leadon bij vragen. En Ronstedt nodigde Bernie Leadon uit later om met hun band mee te gaan spelen, zodat uh, Henley en Fry met hem in contact konden komen. En dat gebeurde dan ook. Hun debuutalbum Eagles uit 1972 bracht drie top 40 singles voor. Witchy Woman, Peaceful Easy Feeling en Take It Easy. Take it easy, take it easy. Daarna brachten ze het album Desperado uit in 1973. Dat was veel minder succesvol en bereikte slechts nummer 41 in de hitlijsten. Geen van de singles bereikte de top 40. En maar toch zijn de nummers Desperado en Tequila Sunrise twee van hun meest populaire nummers geworden. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky Said goodbye in 1974 volgde het album On The Border en voegde gitarist Don Velder zich toe aan de band. Het album produceerde twee top 40 singles, Already Gone en de eerste nummer 1 hit van de Eagles. En dat was Best Of My Love. I know you were trying to give me the best In 1975 verlaat Bernie Leadon de band en hij wordt vervangen in 1975 door Joe Walsh. Het album wat ze toen uitbrachten dat heette One of These Nights en bevatte drie top 10 singles. Waaronder het titelnummer One of These Nights, Lying Eyes en Take It to the Limit. 1976 zetten zij hun grote succes voor met hun grootste commerciële hoogtepunt met de release van het album Hotel California. Alleen al in de Verenigde Staten werden meer dan 26 miljoen exemplaren van die zwarte schijf over de toonbank heen geschoven. En wereldwijd waren dat er meer dan 42 miljoen. Wereldwijd het beste album dus voor de Eagles. Het leverde twee nummer 1 hits op. New Kid in Town en natuurlijk... Welcome to the De heren willen wat meer eh, solo-projecten gaan doen in de toekomst. En in 1979 is dat dan ook de tijd voor hun laatste, tot dan toe, laatste studio albums. En dat heette The Long Run. Met drie top 10 singles. The Long Run, I Can't Tell You Why en Heartache Tonight. Maar in juli 1980 gaan de Eagles tijdelijk uit elkaar, maar ze herenigen zich in 1994 voor het album Hell Freezes Over. Ze werden in 1998 ingelijst in de Rock'n'Roll Hall of Fame en in 2007 brachten ze de Eagles Long Road Out of Eden. Hun volledige eerste studioalbum in 28 jaar en hun zesde nummer 1 album. Vorig jaar stonden ze nog een twee keer in een uitverkocht Ziggo Dome hier in Nederland. Voor ons hele nummer van deze week wat zullen we eens doen? Nou, weet je, laten we wat pakken van dat album wat eigenlijk het minst succesvol was, maar waar twee knijters van hits afkwam. De ene was Desperado en de andere is Tequila Sunrise. Hier zijn de Eagles en tot volgende week. Dag. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. existing En that old was muziek uit Nederland. muziek weliswaar. Uit Volendam. Kees Plat en When That Old Moon. En dat klinkt dat toch ontzettend lekker. Ik blijf het zo'n vrolijk nummer vinden. Ehm, we gaan weer verder met nieuwe muziek. Luke Bryan heeft een kerstversie, nieuwe single. Het gaat eigenlijk over een jongetje die het eh, gemis van zijn vader eigenlijk in dit liedje uitbeeldt. Dit is Build Me Daddy. A boy walks past the window of a glowing open sign full of wood. cars and trucks and painted trains. Rings a bell up on the counter, hands a picture to the man of a kid beside a soldier smiling away. Said, Sir, I've heard you can build anything. Could you build me a daddy? info.nsvoorradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Engeland van Chris Stammers. Een van de leden van het duo Cooper Hayes. Ze hebben een album uit en dat heet We Are. En dat was opgenomen in Nashville. En ze hebben wat muziek daarvan opgestuurd. En dit is een van die nummers. Dat is We Are. the heat. uit Engeland van de duo Cooper Hayes. Onthoud die naam. Ze maken echt hele leuke, gezellige country muziek. Uh, eh, Ehm, Willie Nelson is natuurlijk de hele maand juni de maandartiest geweest. En het volgende nummer is eigenlijk wel heel speciaal. Eh, het is geschreven door Nathaniel Radcliffe. En eh, het is een nieuwe single van deze zanger. En in dit nummer ehm, ja, maakt hij eigenlijk eh, een statement. Hij vindt dat de verjaardag van Willie Nelson eigenlijk heel prominent aanwezig moet zijn in de countrymuziek. Want ja, Willie is natuurlijk een legende. Dit nummer kwam ook uit op de verjaardag van Willie 29 april en heet Willie's Birthday Song. It's a song we wrote for a good friend of ours. We all feel he's done a lot for us, a lot for the world. I hope you enjoy it. We'd love for you to sing along. Pass me that joint. It's Willie's birthday. Wipe away all of your tears. Well, the world's gone crazy, but we still got Willie and all the good things he's done for us here. Nathaniel Radcliffe. En als je het over de ene legende hebt, gaan we gelijk weer verder met de volgende legende. De vrouwelijke country legende Loretta Lynn. Want zij is onze volgende maandartiest. Loretta begon met zingen in de late jaren 50 in diverse clubs. Later vormde ze haar eigen band The Trailblazers samen met haar broer Jay Lee. Ze won een talentenshow in Tacoma, Washington... dat gepresenteerd werd door Buck Owens. En tijdens deze show hoorde de Canadees Norm Burley van Zero Records. Loretta zingen en regelde een opnamesessie in Hollywood voor haar. Daar werden vier nummers opgenomen, onder andere deze. Haar eerste nummer, I'm a Hunky Girl. Dit is de Nashville Maandartiest. natuurlijk ook de een nummer van haar voorbij komen. Spotlight album. En dat is het album James Robert Webb van niemand minder dan James Robert Webb. Zijn nieuwe album. De stijl van muziek van deze Atulse afkomstige zanger ligt tussen traditionele en wat men contemporary country noemt. Hij groeide op met de muziek van Bob Wills, Garth Brooks en Leon Russell. En in 2016 maakte hij zijn buurt met het album Pictures. In 2019 werd hij benaderd door Buddy Cannon, die onder andere ook produceerde voor Keith Urban en Willie Nelson. Samen gingen ze de studio in en dit album was een feit. En van dat album hebben wij twee nummers. Dat is April May en daarna I Was The One. Dit is het Nashville Spotlight Album. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl.